Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man uit Egmond heeft van de rechter acht jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen. De rechtbank zegt dat er genoeg bewijs is dat hij vorig jaar april met veel geweld... een man uit Alkmaar om het leven bracht in de duinen. Het was in de buurt van een mannenontmoetingsplek. Het OM stelde vast dat de twee mannen seks met elkaar hebben gehad. Twee dokters van Artsen zonder Grenzen zijn om het leven gekomen... bij een aanval op een ziekenhuis in Gaza. Ook een dokter die niet voor de organisatie werkt is omgekomen... en er zijn ook meerdere gewonden. Artsen zonder Grenzen is boos over de aanval op het ziekenhuis. Ze zeggen dat er nog zo'n 200 patiënten in het ziekenhuis liggen... en dat die zo snel mogelijk naar een veilige plek moeten. De Europese Unie heeft geen geld naar Hamas gestuurd. Dat zegt de Europese Commissie die dat heeft onderzocht. De EU en de lidstaten zijn samen de grootste geldschieter aan Palestijnse organisaties. Na de aanval van Hamas op Israël is er eens goed gekeken naar het geld dat die kant op gaat. En er is geen bewijs gevonden dat Hamas direct of indirect EU-geld heeft gekregen. En deze wereldberoemde gitaren kan jij misschien in handen krijgen. ze zijn van Mike Knopfler, de gitarist van Dire Straits. En hij velt zo'n 120 van zijn gitaren. Een kwart van de opbrengst gaat naar het goede doel. Waarschijnlijk zullen de gitaren tussen de 11 en 17.000 euro opleveren. Het weer.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 Tussen Zaandam en Zaandijk 10 minuten vertraging. Staat 3 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Daardoor staat het weer vast op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Tussen de knooppunten Koenplein en Zaandam duurde 20 minuten langer over. Daardoor weer vielen op eh, de A10 West richting Zaanstad voor het Koenplein 2 kilometer en een kwartier vertraging.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 We voelen ons misschien wat sad en blue. We hebben zelfs eh, wellicht last van een bluesy mood indigo. Hoogste tijd dus voor een eh, flink Porsche Jazz. De muziek die wel raad weet met eh, dit soort emoties... en ons laat uh, chillaxen, dromen, genieten, reflecteren en filosoferen. Vandaag eh, samengesteld en gepresenteerd door uw enige eigen... Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Het eh, spits werd afgebeten door een eh, persoonlijke favoriet... de Amerikaanse tenorsaxofonist Diego Rivera. Bijgestaan door onder meer eh, bassiste N'Dea Owens... en trombonist Michael Dees. Die draaide ik in mijn vorige programma. Van Rivera's album van een jaar of vier geleden. Connections. feeling do you get, baby? Good. get it. nogmaals van harte welkom bij ZFM Jazz, ZFM Jazz, live vanuit de studio hier in Zandvoort. A warm welcome to, to our listeners across the globe, in particular our friends and fans in the democratic island of Taiwan. Je hoort eerst eerste eh, Emmeline Maltzby, ooit een eh, eh, veelbelovende zangeres die als tiener al zong in de big band van Count Basie. En die door niemand anders dan eh, Louis Armstrong, de stage name Debbie Moore, kreeg toebedeeld. Eh, haar album My Kind of Blues uit 1961, eh, waarvan je het nummertje I Get a Feeling hoorde, bleek evenwel haar zwanenzang. Ze verkoos een leven ver weg van de glimmer en glitter, glitter van, de, van de showbiz. En dat werd gevolgd door Henry St. Clair Frederick beter bekend als Tai Mahal. Hij eh, speelt al decennia lang gitaar, piano, banjo, harmonica en zingt... en laat op zijn albums eh, jazz, folk, blues en pop met elkaar versmelten. Eh, hij koos voor die artiestennamen Tai Mahal... eind jaren 50, geïnspireerd door Mahatma Gandhi en zijn droom over tolerantie. En dit, dit nummertje, het welbekende Mood Indigo van Duke Ellington oorspronkelijk, is te vinden op zijn nieuwste album Savoy. Eh, waarbij die dus eh, allerlei standards uit het swing, jazz, eh, big band het tijdperk in een nieuw jasje steekt. Een ideaal plaatje voor bij de kerstdagen. grootmeester op de gitaar. Philippe Catherine, 81, is die inmiddels samengebracht met de Duitse akoestische gitarist en componist Paolo Morello. Een groot liefhebber van de Braziliaanse muziek en eh, jazz. En je hoorde zijn nummertje Robert Waltz, eh, ondersteund door Sven eh, Valler op bas van het album Pourquoi, een album om bij weg te dromen. ZFM Jazz. Um, ehm, Tina Brooks, een bijna vergeten tenorsaxofoon. Uh, saxofoonspeler, saxofonist. Drie van zijn vier platen als eh, bandleider opgenomen voor het Blue Note eh, label eind uh, jaren 50, begin jaren 60. Werden pas na zijn dood in 1974 uitgebracht. drugs zaten een succesvolle loopbaan en gezond leven in de weg. Gelukkig liet hij wel in ieder geval fraaie muziek achter... Ehm, dit komt van een verzamel-cd, eh, eh, de Complete Recordings Remastered. En op dit nummertje speelde onder andere mee het nummertje The Ruby and the Pearl. Eh, Paul Chambers op bas, Kenny Drew op piano. Blue Mitchell, die hoorde je op vrij trompetgeluid. en Art Taylor op drums. Amerikaanse saxofoniste. Dus ze speelt trouwens ook klarinet en fluit. Uh, uh, begint langzaamaan een beetje internationale naam en faam te maken. 31 jaar oud is ze met eh, drie albums op haar naam... en onder andere bijdragers op albums van de Diva Jazz Orchestra... en all-female jazz big band. Violet Sky hoorde je net haar nummertje op sopraansax <clears throat> in dit geval. Van haar derde album uit 2021, Firefly. Eh, brengt me bij iets heel anders. We doen vandaag een beetje een mix van oude en nieuwe dingen. Eh, ik hoop dat je het uh, lekkere muziek vindt. heel iets anders dus. Anne Richards, een prima zangeres... die overigens een aantal jaar getrouwd was... met de 23 jaar oudere orkestleider Stan Kenton. Ze nam slechts een paar solo op, solo op... voordat ze volledig in de obscuriteit verdween. En de aanleiding van de scheiding met die Kenton in 1961... was dat ze naakt in de Playboy had geposeerd... en een platencontract met het uh, eh, Edco-label had afgesloten... zonder instemming van haar echtgenoot, klaarblijkelijk. Eh, van dat album uit 1961 stamt dit eh, fraaie nummertje... het volgende nummer Yes Sir... That's My Baby. Helaas eh, raakte ze hela helemaal aan uh, lage wal en stierf ze in mysterieuze omstandigheden in 1982.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 This misery just too much for me. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather. Since my gal and I ain't together. And all the time. van een klassieker, Stormy Weather... door de gevierde vocalist en bandleider Billy Eckstein. Eh, ja, die was eh, zeer bekend in de jaren 40, 50 van de vorige eeuw. En in zijn eh, big band zaten in het begin van hun loopbaan... mensen als Charlie Parker, Miles Davis, Dizzy Gillespie, noem maar op. Maar hij was een die Billy Eckstein, een fenomenale zanger. Een beetje vergeten in deze tijd, maar een van de pioniers, zeg maar. Marsalis en Neville Brothers. Chicago heeft de Freeman-familie. Saxofonist Von Freeman was een van de eh, bekendste saxofonisten in Chicago in de vorige eeuw. En dan had je nog zijn broers Eldridge Freeman, eh, drummer, en George Freeman, de gitarist. En de laatste is nog eh, steeds onder ons en maakte in 2015 een plaat met de zoon van Von Freeman, saxofonist Chico Freeman. En het nummertje Latina Bonita van het album All in the Family. Nobel, de trompetist en Jasper Staps, de saxofonist en orkestleider dirigent, hebben in 2019 samen het eh, Paradox Jazz Orchestra opgericht. <clears throat> en de naam verwijst naar de club Paradox, Paradox in eh, Tilburg, waar ze regelmatig eh, optreden. Hun doel was bijzonder en eh, tijdloze jazzcomposities van met name Nederlandse componisten opnieuw uit te voeren en op te nemen. het orkest bestaat uit topmuzikanten uit Nederland en, en, België. En ehm, België. En in, ik meen 2021 kwam Remembering the Skymasters Masters eh, uit. Dus met muziek van dat eh, beroemde orkest van na de Tweede Wereldoorlog. Een van de beste big bands eh, uit Europa in de vorige eeuw. En een vervolg op dit album kon niet uitblijven. Remembering the Skymasters Legacy werd recentelijk uitgebracht. En daar hoorde je het, het nummertje Voce Abusu van. Van dat Paradox Jazz Orkest. Eh, geweldige, geweldige eh, band. Ehm, komen we bij iets heel anders. Een vocalist uit Canada met Israëlische roots. אחי, אתה ואני לגמרי שונים. ככה חשבתי שנים. חבל, אבל הזמן עוד לא עזר. אחי, תסתכל בראי. אנחנו שבורים, מפחדים, מדממים, צועקים, לא מקשיבים. אנחנו לא מסוגלים להגיד, נו אז מה, נו אז מה, נו אז מה, נו אז מה, נו אז מה אם דרכנו. בדרך המסובכת אין פה צדיקים, אין פה מלאכים. יש רק בני אדם, בשר ודם. נו, אז מה אם לא כולנו מאמינים באותו אלוהים? אנחנו פשוט קוראים ספרים שונים. אבל העיקר נהנים בדיוק מאותם טעמים. אנחנו אוכלים, אנחנו נושמים, אנחנו מרגישים, אנחנו חולמים. צוחקים, בוכים, מתביישים, מצטערים, כולנו קדושים. קרובים אבל רחוקים. במילים של החיפושיות כל מה שצריך זה אהבה. if we don't believe in exactly the same God? We're simply reading different texts, but eating exactly the same foods. We all drink, we all breathe, we all feel, we all dream, we all laugh, we all cry, we're all shy, we're all sorry, we're all holy. No asthma, no asthma. ZFM De Canadese jazzvocalist eh, Ori Dagan was dat. En af en toe heeft hij nummertjes in het Hebreeuws. Eh, Nuasma, en dat betekent zoveel als en dus en hoe nu verder. Van zijn album van al meer dan tien jaar geleden, Less Than Three. Dat was namelijk zijn tweede album. We lopen alweer richting het einde van het eerste uur. Eh, ja, we zitten in verkiezingstijd. En ik kwam een nummertje tegen. Het heeft weinig met die verkiezingen te maken. Maar eh, het heet De Heek Shuffle van de welbekende Ak van Rooyen. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Ak van Rooyen eh, bijgestaan door onder meer Paul Heller op sax, Peter Thiehuis op gitaar en Hans Dekker op drums. De Heek Shuffle. you get but soul. ZFM Jazz. Ik zou zeggen, ga niet weg.